Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De prijs voor een koophuis is de afgelopen maanden nog verder gedaald, zegt de makelaarsvereniging NVM. Dat huizen goedkoper worden komt voor een deel door het aanbod. Dat maakt ook dat kopers meer keuze hebben. Eh, langer de tijd eh, hebben om een woning eh, te kopen of te zoeken. En dat er daardoor ook wat minder druk zit op de woningmarkt. Minder overbiedingen en dat er dus minder extreme zijn. Ook spelen de stijgende hypotheekrente en de hoge energiekosten een rol. In een jaar tijd ging de prijs voor een eigen koopstekkie dik 6% omlaag. Dat is voor het eerst in jaren en dus lijkt er een einde te zitten aan de grootste gekte voor starters op de huizenmarkt. De politie in Rijssen in Overijssel maakt zich zorgen over Christina van 16. Het meisje wordt sinds gistermiddag vermist. Volgens haar broer werd ze kort voordat ze verdween achtervolgd door een man. Ze zou haar familie hebben geappt dat ze bang was. Daarna kregen die geen contact meer met haar. De familie van acteur Jeremy Renner is hoopvol. Ze denken dat hij weer zal herstellen van zijn ongeluk. Op 1 januari kwam hij onder een grote sneeuwschuifwagen terecht. Volgens zijn zus doet Renner er alles aan om weer op te knappen. Eerder zette hij ook al een video online vanuit zijn ziekenhuisbed... en bedankte hij alle artsen en verpleegkundigen. De gymlessen van meneer Den Dekker in de buurt van Groesbeek bij Nijmegen... zijn vandaag waarschijnlijk lekker rustig. Hij is behalve docent ook spits bij de amateurs van de Treffers... en maakte gisteravond de winnende in de bekerwedstrijd tegen Cambuur. Klonk zo. De treffers spelen in de tweede divisie en dan is het dus behoorlijk bijzonder dat je wint van een club uit de eredivisie. Na afloop ging het feest in de kleedkamer dan ook lang door. Wie de volgende tegenstander wordt, horen de treffers komende zaterdag. Dan is de loting. En het weer nog echt binnenweer vandaag. Het is bewolkt en er is veel regen en wind. Vanuit het westen wordt het nog wel even droog, maar vanmiddag zijn de buien weer terug. Het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file nog in onze regio. Die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten. Hier een kwartier extra reistijd door een ongeluk.